Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de verkiezingen in twee Duitse deelstaten kan de CDU volgens exit polls rekenen op een verlies. De zwaarste klappen voor de partij van bondskanselier Merkel lijken te vallen in Rijnland-Palt... waar de christendemocraten uitkomen op ruim 25 van de stemmen. Vijf jaar geleden was dat nog 36 De SPD wordt daar de grootste. In Baden-Württemberg gaan de Groenen aan de leiding met 31 procent. Daar zakt de CDU naar verwachting van 27 naar 23 procent van de stemmen. De verkiezingen in de twee Duitse deelstaten vormen de aftrap van het superwaaljaar. Vier andere deelstaten gaan ook nog naar de stembus en in de herfst volgen landelijke verkiezingen. Dan wordt ook de nieuwe bondskanselier gekozen. De politie in Spanje heeft een drugsnetwerk opgerold. Dat sluisde onder meer hash en cocaïne uit Colombia door naar Nederland. Aan het hoofd van de bende stond een Marokkaan... die werd geholpen door zijn familie- en kennissenkring. Bij invallen in onder meer Madrid en Valencia zijn 12 mensen opgepakt... en is 600 kilo cocaïne in beslag genomen. Ook nam de politie vuurwapens, 700.000 euro aan contanten... en 20 voertuigen in beslag. Een voetballer van AZ is geschorst geweest omdat hij zou hebben gewet op wedstrijden. De KNVB en AZ willen niet zeggen om wie het gaat. Vanaf het account van de speler is ingezet op 17 wedstrijden... waarin hij zelf niet heeft gespeeld. De voetballer werd voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De speler zegt dat een vriend van hem heeft ingelogd op zijn account. Met een overwinning op PEC Zwolle heeft Ajax de voorsprong in de eredivisie op PSV vergroot. Het werd 2-0 verschil met PSV is nu 8 punten en Ajax heeft bovendien één wedstrijd minder gespeeld. PSV wist vanmiddag tegen Feyenoord niet te winnen. In Eindhoven werd het 1-1. Vitesse won met 3-1 bij FC Utrecht en VVV Venlo leed zijn zevende competitienederlaag op rij.